Door zware regenval zijn grote delen langs de rivieren de Wisla en de Oder overstroomd. Straten, kelders en garages liepen onder water. Zo'n 500 mensen zijn hun huis ontvlucht. Ook in het gebied ten noordoosten van de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn overstromingen na noodweer. En daar zijn ruim 2000 mensen geëvacueerd. Politieagenten en brandweermannen in Saoedi-Arabië mogen in noodgevallen voortaan ook meisjesscholen binnengaan om hulp te verlenen. Dat heeft de regering van het streng islamitische land besloten. Aanleiding is een brand in een meisjesschool van acht jaar geleden, waarbij 15 meisjes om het leven kwamen. De religieuze politie hield meisjes die wilden vluchten destijds tegen, omdat ze geen hoofddoek droegen. Op meisjesscholen in Saoedi-Arabië is het gebruikelijk dat de leerlingen hun hoofddoek binnen afdoen. Binnen de poorten van de school mogen geen mannen komen. Volgens de nieuwe regels mogen hulpverleners in geval van nood voortaan wel naar binnen. Tegen een man uit Loenen is acht jaar cel geëist voor het neersteken van een buschauffeur. De steekpartij speelde zich in september af ter hoogte van Breukelen. De verdachte was op weg naar een consulente van sociale zaken in Woerden, op wie die erg kwaad was. En toen de man in de bus twee meisjes lastig viel, kwam de chauffeur tussen beiden. Nadat de chauffeur de politie had gebeld, werd hij van achteren drie keer met een mes gestoken. De steekpartij in Breukelen was aanleiding voor een staking van buschauffeurs om betere beveiliging af te dwingen.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 Zandvoort. choice